10 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De Nederlandse brillenketen Grand Vision neemt zijn Zwitserse branchegenoot McOptic over. Grand Vision is het moederbedrijf van Pearl en iWish... en wil met de overname zijn positie in Zwitserland versterken. McOptic is een grote speler in de Alpenregio. Eerder deze week werd bekend dat Grand Vision op zijn beurt wordt overgenomen... door het Frans-Italiaanse bedrijf dat de brillen produceert van onder meer Ray-Ban, Chanel, Prada en Armani. De Kroatische politie is op zoek naar een man die in een huis in de hoofdstad Zagreb zes mensen heeft doodgeschoten. Er is een klopjacht aan de gang. Buren hadden de politie gebeld omdat ze schoten in het huis hoorden. Agenten vonden daarna de lichamen van twee mannen, drie vrouwen en een kind. De dader zou de ex van een van de vrouwen zijn. Onder de doden is volgens lokale media ook haar nieuwe vriend. In het huis werd nog een ander kind aangetroffen, dat was ongedeerd. De Britse premier Boris Johnson heeft een gevoelige nederlaag geleden. De conservatieve partij van Johnson verloor bij lokale verkiezingen in Wales... een parlementszetel aan de liberaal-democraten. De krappe meerderheid van Johnson en zijn coalitiepartner DUP in het parlement... is daardoor teruggebracht tot slechts één zetel. De verkiezingen in Wales waren nodig omdat een zittend conservatief parlementslid... was veroordeeld voor fraude. Boris Johnson werd vorige week gekozen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Apple stopt voorlopig met het laten afluisteren van Siri-opnames... meldt techsite TechCrunch. Een klokkenluider had verteld dat medewerkers meeluisterden... met gesprekken die klanten hadden met hun arts... maar ook waren er vrijpartijen te horen. Google nam gisteren al een soortgelijk besluit... over zijn virtuele spraakassistent. Het weer, buien trekken over het land, soms met onweer. Lokaal kan veel regen vallen. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien weg. In het weekend meer zon en zondag zomerse temperaturen.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 Don't give up, no, no, no. Nah. Don't give up, I won't give up. You know I'm not that kind 106.9 ZFN you say Every darkest sky has a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see?